Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Barendrecht krijgt 10 jaar cel en tbs voor een heftige verkrachtingszaak. Michael M. verkrachtte minderjarigen en dwong ze tot het maken van seksvideo's. De man, die bekend staat als Mr. Dark, deed zich online voor als iemand anders... en kon zo minderjarigen misleiden. De moeder van een van de slachtoffers deed eerder haar verhaal bij de regionale omroep Rijnmond. Ik ben zo kwaad dat ik me nooit eh, deze gevoelens heb kunnen voorstellen. Eh, haat is eigenlijk niet iets wat ik eh, herken. Eh, en zeker zie ik altijd het goede wel in een mens. Maar ik voel nu zoveel haat dat ik echt de meest afschuwelijke dingen hem wens. De man was ook beheerder van een website waarop extreem gewelddadige porno te zien was. KLM mag niet vragen aan nieuwe piloten of ze tegen corona gevaccineerd zijn of niet. Dat heeft de rechter bepaald. De pilotenvakbond had een zaak aangespannen omdat ze vonden dat KLM zich niet hield aan eerdere afspraken die waren gemaakt over vaccinatie. Tegelijkertijd hebben wij afspraken met eh, het bedrijf gemaakt over die vrijwillige vaccinatie. Overigens in lijn met eh, de overheidsstandpunt dat het een vrije keuze is en dan de werkgever niet mag verplichten. En dan is het heel gek als eh, de werkgever dan opeens voor nieuw aan te nemen vliegers die eis wel gaat stellen. Ook mag de vliegmaatschappij geen piloten op basis van hun vaccinatiestatus afwijzen. KLM zegt dat ze de vaccinatiestatus van een piloot wilden weten... omdat ze anders niet konden vliegen naar landen die regels hebben voor ongevaccineerden. Een grote zoekactie in Kerkrade naar een jongen van negen. Het kind verdween gisteravond spoorloos uit een speeltuin. De zus van de jongen zegt tegen de regionale omroep 1 Limburg... dat ze denkt dat hij is ontvoerd. De politie zoekt onder meer met helikopters en drones naar de jongen. En de middelbare school in Beeldhoven zit vandaag op slot na een dreigmail. Scholieren kregen eergisteren een bericht met de tekst... Ik ga jullie allemaal doodschieten, geniet nog maar van jullie leven. Bij de tekst stond een foto van een pistool. De mail is verstuurd vanuit het account van een leerling, maar die weet van niks. De school denkt dat zijn account gehackt is. Het weer lekker zonnetje en het blijft droog tot 17 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Morgen iets meer wolken met in de avond in Limburg kans op een bui. Wel warm, 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baren en Hilversum Noord. Je bent daar een half uur langer onderweg.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 When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself excuse for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Baby, you had the chance, the door for you is open. If it's what you need to tell yourself to sleep at night, pretend I haven't found a man who finally treats me right. I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were.